Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou goed kunnen dat de komende tijd je vuilnis niet wordt opgehaald. Of dat je geen boa's door de stad ziet lopen om toezicht te houden. Gemeenteambtenaren staken vanaf vandaag. Verslaggever Mark Hamer is in Almere bij vuilnisophalers die het werk neerleggen. Vandaag een staking voor een belangrijk goed. De inflatie is inmiddels eh, hoog opgelopen en de lonen moeten gewoon mee. Kunt u een beetje eh, ja, rondbreien? Nou ja, ik ben blij eh, dat ik een partner heb die ook werkt. Maar anders dan eh, staat het water aan de lippen. Vandaag dus Almere. Morgen staken gemeenteambtenaren in Tilburg en Rotterdam. En komende maandag is Amsterdam aan de beurt. Jongeren in de jeugdzorg moeten ook na hun 18e nog hulp kunnen krijgen. Nu staat in de wet dat dat stopt, omdat jongeren dan op eigen benen moeten staan. Maar Stichting Het Vergeten Kind en Jeugdzorg Nederland vinden dat niet goed. Een hoop jongeren moeten op hun 18e bijvoorbeeld op zoek naar een ander huis terwijl ze daar soms nog niet klaar voor zijn. In Amsterdam was vannacht opnieuw een explosie in een pand naast een café. De ruiten van het pand liggen in duizend stukjes, dus niemand gewond geraakt. Dit weekend was er bij het café ook al een ontploffing. Of die twee wat met elkaar te maken hebben, weet de politie nog niet. En het zit er nu echt op voor Jacinda Ardern. Vannacht hield de premier van Nieuw-Zeeland haar laatste toespraak. Ze zei dat ze in al die jaren nog meer van het land is gaan houden. En ik wil je weten dat ik leave with a greater love and affection for Aotearoa New Zealand and its people than when I started. And I didn't think that was possible. Jacinda Arden was, eh, is als premier gestopt omdat ze geen energie meer heeft. Ze gaat wel verder als parlementslid. En morgen neemt de nieuwe premier Chris Hipkins het stokje over. En dan nog het weer. Vanmorgen bewolkt, pas in de middag wat ruimte voor de zon. Het wordt tussen de 1 en 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging staan er op de A1 e na een ongeluk richting Amsterdam bij Naarden, 7 kilometer. De weg is weer vrij, de vertraging drie kwartier. Op de A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Centrum 6 kilometer. Die file kost je 20 minuten. En op de A7 richting Zaandam tussen Wochtnum en Purmerend Noord 6 kilometer met een kwartier oponthoud.